12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De laatste Amerikaanse en Britse gevechtstroepen hebben hun operaties in Afghanistan beëindigd met de overdracht van een Amerikaanse militaire basis aan het Afghaanse leger. Dat gebeurde in de provincie Helmand. Om veiligheidsredenen is niet bekendgemaakt wanneer de ceremonie plaatsvond. Tegelijkertijd werd ook de naburige kazerne waar tot april Britse militairen waren gelegerd aan de Afghanen overgedragen. De overdracht komt 13 jaar na de Amerikaanse invasie in Afghanistan toen het Taliban-regime werd omvergeworpen. Tunesië kiest vandaag een nieuw parlement. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen... omdat rekening wordt gehouden met aanslagen van islamitische milities. Tunesië is het enige land in het Midden-Oosten... waar de Arabische lente wel een democratiseringsproces op gang heeft gebracht. In 2011 gingen de Tunesiërs ook al naar de stembus. Toen ging het vooral over de invloed van de islam op het bestuur. Nu spelen armoede en werkgelegenheid een grote rol. Naar verwachting zullen de gematigde islamitische partij Ennada... en de seculiere partij NIDA de meeste stemmen krijgen. Een Amerikaanse verpleegkundige die na terugkeer uit Sierra Leone in quarantaine is geplaatst, hekelt de manier waarop ze door de autoriteiten is behandeld. In een Amerikaanse krant vertelt ze dat ze bij aankomst op het vliegveld Newark urenlang werd ondervraagd en dat niemand vertelde wat er met haar zou gebeuren. Toen bij haar koorts werd geconstateerd, werd ze onder begeleiding van politieauto's met sirenes naar een ziekenhuis gebracht. De verpleegkundige is de eerste die valt onder het nieuwe regime in de staten New Jersey, New York en Illinois. Dat schrijft voor dat mensen die in contact zijn geweest met ebola-patiënten standaard in quarantaine worden geplaatst. Over een uur maakt de Europese Centrale Bank de uitkomsten bekend van een onderzoek naar de financiële gezondheid van banken in Europa. Er zijn 128 banken onderzocht, waaronder zeven Nederlandse. De ECB heeft onderzocht welke banken gezond zijn en welke meer kapitaal nodig hebben om tegenvallers en economische tegenwind op te vangen. Over de uitkomst deden de afgelopen dagen al veel geruchten de ronde. Er zouden 10, 25 of nog meer banken door het ijs zakken. De zeven Nederlandse banken zouden de test wel goed doorstaan. Het weer, een vrij bewolkte dag met hier en daar wat lichte motregen, maar nu en dan breekt de zon ook door.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 I wish I was special. You're so very special. perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. met Creep. I don't belong here, zong ze. Nou, waar, waar, hoort ze dan wel thuis eigenlijk? Nou, gewoon in een lekker jazzprogramma zoals bij ZFM's Antwoord. Want daar luisteren naar luisteraars. En eh, ik heb natuurlijk dames voor u meegebracht die zingen, maar ook heren. Come Fly With Me, dit is Michael Bublé.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 Eh, als je op vakantie gaat bijvoorbeeld. Of eh, als je zomaar ergens heen moet. zie eh, eh, die shoehouse. Oftewel, trek die je schoenen maar gewoon uit. Nog een man die een beetje op Boublé lijkt, maar nou in Duits. Ik draaide met eerste uur ook al. Roger Cicero. Ich bin ein Sammler, ein Jäger, ein guter Ernährer, ein Schrauber, ein Dreher, ein ganz früh Aufsteher, ein Broker, ein Seller, ein Intellektueller, ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler, bin ein Schöpfer, ein Macher, Beschützer, Bewacher, ein Forscher, ein Retter, Adretter, Jetsetter, gestillter Don Juan, ein Bild von einem Mann, so steh ich vor dir und höre dann, zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf, geh nicht spät aus. Nicht wieder bis um eins, ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Ich bin ein Dichter, ein Denker, ein Richter, ein Henker, ein Sänger, ein Lover, der Typ auf dem Cover. Bin ein Stürmer, ein Spieler, das Vorbild so vieler. Ein Meister, ein Sieger, die oberste Liga. Ich versteh mich als Renner, als Könner und Kenner, als Gangster, ein Bringer, ein ganz schlimmer Finger, der Beste im Team der Kopf vom Regime, Funktionär, Offizier, was sagst du zu mir? Sieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf, geh nicht spät aus. Ich wieder bis um eins, ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. sagst. Zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf. Geh nicht spät aus, nicht wieder bis um eins. Verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Duitse jazzer eh, kan je het noemen. Roger Cicero was dat. Eh, de stem lijkt een beetje op die van eh, Marco Bublé, maar het was hem natuurlijk niet. Het was Roger, Roger Cicero. Ik draaide hem ook al het eerste uur, luisteraars. Heerlijk swingen om 14 over 11, dat is het. Eh, niet 14 over 12, wat sommige mensen denken. Nee, de klok is een uurtje teruggegaan. We hebben de wintertijd. Het is nog geen winter, het is herfst. Maar voor mij moet je altijd in de, in de eh, lente blijven geloven. En volgens eh, Geertje Kouwveld moet dat ook gebeuren. Die komt eh, binnenkort in de krocht in Zandvoort. Ik zal dadelijk de datum nog even voor u opzoeken. Precieze datum in ieder geval is de voorverkoop, als het gaat om de kaarten die daarvoor te krijgen zijn... gaat hard, dus u moet er op tijd bij zijn. Greetje Kouwveld hier live in Zandvoort in de krocht. Dankzij Erik Timmermans die dat allemaal zo voortreffelijk organiseert ga de datum er even bij zoeken. Dat hoort u zo naar het volgende nummer van mij. Greetje Kouwveld met Jumbas Believe in Spring. Je moet gewoon in de lente blijven geloven. it knows its emptiness. Kouwveld. En eh, ik zei het net al, ze treedt binnenkort op in eh, Zandvoort in de Krocht natuurlijk. Dankzij Erik Timmermans die daar die heerlijke concerten, die jazzconcerten allemaal eh, organiseert. Erik zal haar ook begeleiden op bas. Dan Joost van Schaik op drums. Jasper Softers, als ik het goed lees, op piano. en Greetje Kouwveld natuurlijk zang. Dat gaat allemaal gebeuren, luisteraars, op 9 november aanstaande. Ik heb van Erik Timmermans begrepen dat de kaartverkoop, eh, de voorverkoop heel erg goed gaat. Dus als u daarbij wilt zijn en u wilt er ongetwijfeld bij zijn... dan moet u daar gewoon heel snel mee zijn. Ehm, als u Facebook heeft, dan kunt u eventjes eh, Erik Timmermans inkloppen. Dan wordt u vast wel eh, via... De sociale media, zoals dat met een, eh, mooi woord eh, vandaag de dag heet... wordt u verder geholpen hoe u die kaarten kunt verkrijgen. Vast bij de krocht natuurlijk, eh, aan, aan, de kassa daar. En anders, ja, u zult ze wel kunnen bestellen. Ik, ik, dat ga ik nou allemaal niet voor u opzoeken... want dan komen we niet meer aan muziek toe. Dus u moet het maar zelf even googelen. De krocht in Zandvoort, 9 november. Reetje Kouwveld, live daar. We gaan maar even genieten van een, een manspersoon. en die heeft het over Mac the Knife. Robbie Williams, jawel. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath, babe. And he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. And fancy gloves, though, is on their key So there's never, never a trace of breath on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know? lies a body just oozing light. Can someone sneak in around the corner? Could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down that cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you ten old Mackeys back in town. Gee, by Louis Miller, He disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash, and now Mackey's. Ja, hoe vaak zal dat nummer al gecoverd zijn? Mac heeft dit keer door Robbie Williams gezongen. Ja, luister ik krijg toch wat vragen over Greetje Kouwveld. Want er zijn mensen die, eh, die kennen haar nog eh, uit de periode... dat ze met de Skymasters Masters optrad. Nou, dat is eh, in februari 1957 geweest. Dat ze daarmee begon. en al snel werd ze ook buiten de landsgrenzen heel bekend. Ze werkte samen met onder andere Joey Bishop, Herb Ellis en Ray Brown. En in 1999 kreeg Greetje de onderscheiding als ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Er komt dus een leeuw naar de krocht, jawel. Geboren in eh, Rotterdam, Rotterdam, 26 november 1939. Eh, ze is dus een eh, Nederlandse jazzzangeres, zou, zou je kunnen zeggen. En in Duitsland is ze vooral bekend als slagerzangeres. Ja, ook melkboer. de melkboer gaat ze ook naartoe natuurlijk. Niet alleen bij de slager en ook bij de, bij de, bij de, bij de bakker. Daar komt ze ook. Zingen ze misschien samen met Marco Bakker. Dat, weet ik allemaal niet hoor. Eh, Herman Brood kan niet meer, want die is er niet meer. De zangeres heeft op, uh, in november 2006 haar eh, memoires gepubliceerd. Op 14 januari 2007 gaf Greetje Kouwveld een concert met het Metropoolorkest... en vele gasten in het Spand in Bussum. Want toen vierden zij haar 50-jarige jubileum. Nou, dat vooral die mensen die via Facebook reageerden... en eigenlijk iets meer nog wilden weten van Niemand minder dan onze eigen Greetje Kouwveld. Er zijn vele popartiesten die zich uh, gewaagd hebben aan een beetje zwingende muziek. Het heeft allemaal met timing te maken om het te laten zwingen. Maar Rod Stewart die kan het ook prima. En dat bewijst hij met het nummer I Get A Kick Out Of You. waar helemaal gek als ik jou zie. alcohol doesn't thrill me Stewart. Natuurlijk een eh, popzanger, maar heeft een aantal American Songbooks gemaakt. Met onder andere dit nummer, I Get A Kick Out Of You. Ja, we gaan eh, genieten van de Coltrane Quartet. En dat doen we met uh, rook, wat zo een beetje boven het water staat. Dat is meestal, hoe zeggen ze dat, nevel, hè? Nevel boven het water of damp. Train Quartet met, uh, ja, eh, Smoke on the Water. Zwingende muziek. Blackbird wordt natuurlijk heel subtiel eh, gebracht door Paul McCartney. Maar als Arturo Sandoval zich daarmee gaat bemoeien, dan klinkt het zo. de Sandoval was dat met eh, zijn orkest. En Blackbird, het nummer wat eh, door Paul McCartney natuurlijk zo mooi wordt vertolkt. Op een eh, akoestisch gitaartje. wat er dan met zo'n nummer allemaal kan gebeuren als je dat in een jazzy jasje steekt. George Michael, dat kennen we natuurlijk ook allemaal van Careless Whisper en Last Christmas, I Gave You My Heart... Vandaag geeft hij eh, zijn hart geheel aan uw luisteraars met My Baby Just Cares For Me, bekend van Nina Simone. Ook, ook eh, George Michael heeft dus eh, geprobeerd om een beetje jazzy tevoorschijn te komen. generations. Baby, don't care for, you don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see. schatje hebt die helemaal van jou houdt. En eh, alleen maar voor jou gaat. Dat is toch, eh, dat, ja, daar, voelen alle mannen zich eh, heel erg veilig bij, zou ik maar zeggen. De Dixieland Band heb ik al laten horen het eerste uur, maar zo wordt hij bezongen. Teresa Brewer. Dixieland band. Let me tell you, brother, that the music was grand. They had piano and a clarinet. Only thing they needed was a second cornet. And that's what led to the ruin, ruin of the Dixieland band. When the folks would holler for the maple leaf rag, they would get to swinging, but the trumpet would drag. They keep him cause he played so sweet. But they needed someone who could give them a beat. Someone who swung with the rhythm, rhythm of the Dixieland band. He'd play so sweet. couldn't play right. Finally, he fixed him on a Saturday night. He hit a figure that was off the court. Apoplexy got him, and they went to the Lord. And that's the pitiful story, story of the Dixieland Band. Now they're up in heaven and they're happy at last. Cause they found a trumpet man who really can blast. The way he swings them is an awful shame. He can really do it, Gabriel is his name. And now, folks, here is a sample. Listen to the Dixieland band. you hear a trumpet start to play, don't you be afraid, it's the judgment day, cause it's just Mr. Gabriel sounding his Theresa Brewers hij bezong eh, de, Dixieland Band. Dit is een mooie, vind ik. Om even bij te komen zo van eh, de overgang naar de wintertijd. Don't look so sad I know it's over But life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft looked across the window and make believe you love me one more time for the good times. you'll find another And I'll be here if you should find you ever need me Don't say a word about tomorrow or forever There'll be time when you leave me. Lay one more time for the good times. Ja, hij behoort tot eh, Amerika's beste groeners. Perry Como. Daarmee eh, schaart hij zich in de rij van Frank Sinatra, Tony Bennett... en al die anderen die zo heerlijk eh, zingen. dat wilde ik u niet onthouden, maar het mooiste moet nog komen. De beste is yet to come. En dat is een zangeres die wij in Nederland eigenlijk maar heel weinig horen, maar toch eh, van Nederlandse eh, origine. Maar wereldwijd eh, opereert, vooral in landen als Japan en in Azië in het algemeen, hoge ogen gooit met prachtige jazzmuziek. Ze wordt ook door heel prominente jazzmuziek uit Nederland bijgestaan. Als ik het alleen maar over drummer Marcel Seriersen heb, dan, dan weet u wel genoeg. The best is yet to come, Laura Vigi. The tree of life, I just picked me a plum.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 is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Out of the tree of life, I just picked me a plum. Yet To Come. Laura Vici was dat. Martijn Lutner, die was hier een, eh, maand of wat geleden... was hier te gast bij ZFM Zandvoort tijdens het jazzprogramma. Hij is uh, mondharmonica-nist, zo zou ik het willen zeggen. Hij eh, treedt ook in de voetsporen van Toet Stielemans... evenals de dame die ik het vorige uur draaide. Maar Ehm, Martijn eh, gaat ook eh, een nieuwe cd uitbrengen. En dat wordt dinsdag allemaal gepresenteerd in een eh, etablissement in Eemnes. De nieuwe cd gaat Frankly heet. Het is een ode aan Frank Sinatra. Ik heb de nieuwe cd nog niet. De nieuwe nummers kan ik u nog niet laten horen. Maar wel een, nummer van zijn vorige cd. Danny Boy. Martijn Lutmer. Martijn Lutmer met eh, Danny Boy. De die had u ongetwijfeld herkend. Eh, aankomende dinsdag wordt zijn nieuwe cd Frankly uitgereikt in uh, Eemnes. En ik ga daar naartoe. Ik ben uitgenodigd, dus heel gezellig. En ik hoop dat Martijn nog een keer hier live in de studio van ZFM Zandvoort komt. Ik moet er weer afzet van de nemen, luisteraars. Het is niet anders. De tijd is onverbiddelijk, zelfs de wintertijd. We gaan met het wintercafé gaan we er maar uit dan. Hoewel het nog herfst is het Winston Jazz Quartet. Guitar Quartet, zo moet ik het eh, volledig zeggen. Het Winston Jazz Guitar Quartet. Dank voor het luisteren allemaal. Wat mij betreft tot de volgende keer weer. Mijn collega's gaan de komende weken het weer eh, verzorgen voor u. ZFM Jazz tussen 10 en 12 uur bij ZFM Zandvoort.